Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitie in de VS is begonnen met het vrijgeven van honderdduizenden documenten over Jeffrey Epstein... vlak voor het verlopen van de deadline. Het materiaal is in de loop van tientallen jaren verzameld... onder meer in onderzoeken naar seksueel misbruik door de miljardair. Er staan nu ongeveer 300.000 pagina's online. De VS heeft gisteravond meerdere doelen van terreurgroep IS aangevallen. Volgens defensieminister Hexet was het een vergelding voor een aanslag van IS afgelopen weekend in Centraal Syrië. Daarbij kwamen een tolk en twee Amerikaanse soldaten om het leven. Bij de Amerikaanse aanval zou volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... een prominente IS-leider en meerdere strijders zijn gedood. Ook zouden wapendepots zijn geraakt. President Trump had al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na de aanslag van IS. In Beltrum in Gelderland is gisteravond een trein op een auto gebotst. Dat gebeurde op een spoorwegovergang. De bestuurder is om het leven gekomen. In de trein zou niemand gewond zijn geraakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is al de tweede keer dit jaar dat er een dodelijk ongeluk plaatsvindt op de spoorwegovergang. En Shein blijft in Frankrijk toch online. Frankrijk wilde de Chinese webwinkel drie maanden blokkeren... omdat er kindsekspoppen en wapens werden verkocht. Volgens de rechtbank heeft de webwinkel goed gehandeld... door de omstreden producten snel offline te halen. voor de verkoop van wat wordt genoemd normale sekspoppen... moet de website een leeftijdscontrole uitvoeren... en iedere keer dat dat niet gebeurt krijgt Shein een boete van 10.000 euro. Het weer nog, het is droog, kans op mist. koelt uiteindelijk af tot een graad of 4. Overdag wordt het een grijze dag, in de loop van de dag dan wat motregen.